2 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rond deze tijd worden de partijen in de Tweede Kamer verwacht... bij Kamervoorzitter Ariep. Ze gaan vertellen wat er moet gebeuren... nu de Kamerverkiezingen achter de rug zijn. Aangenomen wordt dat er een verkenner wordt benoemd... die gaat kijken welke partijen een coalitie kunnen vormen. Vanmorgen werd er bij de fracties feest gevierd of getreurd... afhankelijk van de uitslag. 99% van de stemmen is nu geteld. Het is onzeker wat er gebeurt met de restzetel die naar de Partij voor de Dieren leek te gaan, die daarmee op vijf zetels zou komen. 50PLUS maakt er net zoveel kans op. Bij een schietpartij op een middelbare school in Gras in het zuiden van Frankrijk zijn zeker twee mensen licht gewond geraakt. Dat meldt de Franse zender BFM TV. De autoriteiten verstuurden meteen een sms'je waarin werd gewaarschuwd voor een terroristische aanslag. Maar kort daarna zei de politie dat het nog te vroeg was om daarvan uit te gaan. Volgens de Franse zender is het hoofd van de school beschoten. Er is een verdachte aangehouden. Er wordt gezegd dat de schutter verschillende wapens bij zich had en mogelijk had hij een handlanger. Ruim 1,2 miljoen mensen hebben vorig jaar asiel aangevraagd in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. In 2015 waren het er iets meer, 1,25 miljoen. Vooral Syriërs vroegen vaak om een status, gevolgd door Afghanen en Irakezen. In ongeveer de helft van de gevallen kwam een aanvraag vanuit één van die drie landen. Duitsland kreeg de meeste asielaanvragen. Zo'n 60% van het totaal kwam daar binnen. Dat komt mede doordat migranten die al in 2015 in Duitsland aankwamen... pas in 2016 een asielverzoek indienden. In Nederland vroegen vorig jaar ruim 19.000 mensen asiel aan. Veel minder dan de 43.000 in 2015. Het weer, zon en sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten.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 welkom bij ZFM Muziek Boulevard live op deze 16 maart 2017. De eerste twee uur van eh, ZFM Muziek Boulevard live zijn bestemd voor Matchbox. En dat is eh, de vierde jaargang aflevering 61. Jazeker. En vandaag een bijzondere uitzending, want we hebben in elk programma hebben we een keer de tip van Willem. Wel nu, deze uitzending, twee uur lang de tip van Willem. Goedemiddag Willem. <laughs> Nog een keer, zeg nog wat. Wat zeg je? Ja, daar is hij weer. <laughs> ja, het moet wel een schuifje zitten natuurlijk. Hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we gaan zo meteen beginnen met eh, Bad Company. Met uh, Rock and Roll Fantasy en daarna Sheryl Crow met Long Gone Lonesome Blues. Veel plezier. Company in rock and roll fantasy van het album Desolation Angels. En daarna hoorden we Sheryl Crow met Long Gone Lonesome Blues. En jij hebt daar iets over te vertellen, Willem. Ja, ik heb ervoor gekozen om, om drie nummers achter elkaar eh, te kiezen... die alle drie geschreven zijn door Hank Williams. Ik ben daar een enorme liefhebber van. En ja, we hebben nu natuurlijk uh, Sheryl Crow gehoord. En het volgende nummer is een uitvoering van Linda Gay Lewis... samen met eh, Van Morrison en daarna Lucinda Williams. En eh, dat worden You Win Again en Cold Cold Heart. try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yeah, you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so. uitlopen. Heerlijk om te horen. Lucinda Williams met Cold Cold Heart. Dat was een triootje Hank Williams, hè? Het was een triootje Hank Williams. en heerlijk die smartlap. En, en, en, die fantastische stem van Lucinda Williams. Het is echt genieten. Ja, en de, de begeleiding, dat eh, past er helemaal bij. Nogal, ja. en, ehm, en over de volgende, wat kan je daarover vertellen? Barrel House. Nou, het is een groep die bestaat al 45 jaar in, de, in dezelfde samenstelling. Ze komen uit de Eimond. Ik ben in de gelukkige situatie geweest dat ik diverse keren live heb mogen aanschouwen. En ze zijn werkelijk fantastisch. En de stem van Tineke Schoenmaker is, nou wat mij betreft, de beste Nederlandse zangeres. Ik zou zeggen, I'm torn down. Hier past maar één woord eigenlijk. Ondergewaardeerd. Fantastisch. Wat dacht je daarvan? Fantastisch. Toch? De, Barrel House met I'm Torn Down. Een Nederlandse band om trots op te zijn. Ja, en een stemmetje. <laughs> Mooi. Mooi, mag ik wel zeggen. Eh, de volgende, daar heb je ook wel wat. Nou, je hebt met alles wel wat natuurlijk, van wat je op je lijst hebt staan. Maar kort geleden had je al een tip van de Bee Gees en nu staan ze er weer in. Ja, ik vind de Bee Gees sowieso altijd wel aardig om te horen. En dit is een van hun eh, wat minder bekendere nummers. Het is een, eh, eh, een nummer uit 2001, als ik me niet vergis. En ehm, ja, het is gewoon een goed nummer. Dus ik zou zeggen, laten, laten we draaien. This is where I came in. story. I read it over once or twice. I said that you say a little bit of bad advice. I've been in trouble, it happened to me all my life. I lie and you lie, and who would get the sharpest knife? You know, shouldn't be somebody like that, but the kind of man to throw his hand into the ring and go down without following through. The day turns into night. is where I came in. They know not what they do. Forgive them all their sins. They know they cannot take away what you have given. into black and white. Under the bedclothes, everything will be alright. I know that you know nothing ever stays the same. Said so, I said so. Love will never speak its name. Never gonna find somebody like you, beauty with a brain and a body too. You could never make a move on a woman that leaves me on. You got a little bit of something for everyone. It's a little too late, and the wolf is on the run. was natuurlijk Joan Armatrading. Ook zij heeft een fantastische stem. Ehm, vorig jaar, of misschien is het zelfs al twee jaar geleden... heb ik haar mogen, mogen zien optreden in Zoetermeer in de boerderij. En dat was haar afscheidstournee. En het is ja, erg jammer dat ze ermee ophoudt. Tenminste met, eh, met, met toeren, want het is een fantastische artiest. Het nummer wat we hierna gaan draaien is iets heel anders. Dat is van Neil Young. In een, een eh, van, het, van het album Ragged Glory, wat hij heeft opgenomen samen met Buffalo Springfield. En dat betekent eigenlijk dat het gewoon heel veel power heeft het nummer heet The Days That Used To Be. Power, daar had je gelijk in natuurlijk, hè? En dat was Crazy Horse en niet met Buffalo Springfield. <laughs> Dat eventjes eh, rechtzetten. Even terzijde. Ja. <laughs> maar eh, de volgende die we gaan draaien, daar ben ik helemaal niet verrast over dat iedereen staat, hè? Nee, ik ben nogal een liefhebber van, eh, van, van, van, Nederlandse bands... en helemaal uit de jaren 60 en 70. En Q65 was natuurlijk een van de grote bands uit Den Haag in de, in de jaren 60. Met heel veel hits. En um, ja, dit nummer Rambling on My Mind is volgens mij nooit op single uitgebracht, denk ik. Nee, wat, Het nummer wat we nu gaan draaien. En uh, het is de moeite waard. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Komt-ie. 65 en Rambling on My Mind. Wat een heerlijk nummer. Ja, dat, nou zeg ik iedere keer, maar jij kiest ook niet voor niks natuurlijk. <laughs> als ik ze waardeloos zou vinden. <laughs> maar eh, daar hadden we het net al over. De allereerste keer dat wij Wim Bieler op de radio hoorden met Jor de Victor. <laughs> Toen was hij werkelijk niet te verstaan. Hè? Je kon alleen op het hoesje zien hoe het heette, maar voor de rest... Het was niet te verstaan. Maar dit, geweldig. Eén, één woord. Ja en we gaan verder met Tom Jones. Powerhouse. En, ja, en Tom Jones is normaal een, een, een man, een jongen... <laughs> die hele rustige nummers zingt, zoals The Green Green Grass of Home. En ik heb nu een nummer uitgekozen. Dat, dat zingt hij samen met eh, James Dean Bradfield. En die is van de Manic Street Preachers. Preachers. En het is echt een, eh, een power nummer. I'm left, you're right, and she's gone. Of dat een power nummer was. Zo. Niet te geloven van Tom Jones. <laughs> ik, toen ik het zag op die lijst, Tom Jones, dacht ik van... Had je koorts op dat moment of zo? Maar... Beetje in de stijl van eh, <laughs> Engelbert Humperdinck of, <laughs> of zoiets, weet je wel. maar dit, dit klopt helemaal. Maar we gaan toch een beetje afkoelen, want dit was toch wel heel, heel erg heftig. en het volgende nummer is een heel eh, rustig nummer van Bruce Springsteen van het album The River. En het heet Point Blank. say your prayers, little darling? Do you go to bed at night? Praying that tomorrow everything will be alright. But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying. You don't even know shot in the back. behind what was asked, but what they asked me wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check, and on all the pretty little things that you can't ever have, and on all the promises that always end up point blank. right between the eyes. back home in those old clubs the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. You just stood there and held me and you started dancing slow. And as pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. Like just another stranger waiting to get blown een heerlijk zwijmelnummer van Bruce Springsteen. Geweldig. <laughs> Bruce en zwijmelen. Bruce en zwijmelen. <laughs> en, en we gaan nog even verder met heerlijke, rustige muziek. Het is een nummer eh, gezongen door Wally Tax. Wally, ook een van mijn favoriete zangers. Beetje miskend vind ik eigenlijk. Die man heeft heel veel mooie muziek geschreven en ook, ook gezongen uiteraard. En eh, het nummer wat we nu gaan spelen is Never Too Far. Is een van mijn favoriete nummers, gezongen door Wally Tax. Alleen het is geschreven door Tim Harden. today the way you are day to day your lies will play till you're away never too far do you feel more like going on when I say I wasn't wrong to choose Tomorrow brings another way to lose you. In my wandering sense of time, I'll try to seal enough to rhyme. your changing lines in my slipping sort of step. I'll try to do much better yet with what I gave. Do you feel more like going on when I say I wasn't? right. You're changing light. In my slipping sort of step, I'll try to do much better yet with what I get. The things you say change away like dark today. The way you are, day to day. Your lies will play till you're away, never too far. het album The Entertainer was dit Wally Tox en Never Too Far. We hebben nog een minuutje en die gebruiken we om even wat te laten horen van Willie and the Poor Boys. You Never Can Tell. Tot zometeen uh, na het nieuws en de berichten. Tot zo. the mademoiselle. And now the young monsieur and madame the chapel bell. la vie, say the old folks, who's goes to show you never. c'est la vie, c'est les hauts fonds.